Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het vliegtuig dat vorige maand neerstortte in India... werden vlak na vertrek de brandstofschakelaars voor de motoren uitgezet. Daardoor kregen de motoren geen brandstof meer... en begon de Boeing van Air India stuwkracht in hoogte te verliezen. Dat blijkt uit een voorlopig onderzoek. Hoe de schakelaars werden uitgezet werd niet vermeld. Wel stellen de onderzoekers dat er geen reden is om meer onderzoek te doen naar de motoren... Bij de vliegtuigcrash op 12 juni kwamen 241 inzittenden om het leven. Ook kwamen op de grond 19 mensen om. Op Bonaire worden verdachten vrijgelaten, vonnissen uitgesteld en buitenlandse veroordeelden uitgezet. Dat is het gevolg van een acuut cellentekort. Het aantal gevangenen op het eiland neemt snel toe. Dat komt vooral door buitenlandse criminelen... zoals drugswokkelaars uit Venezuela... die worden aangehouden in de wateren rond het eiland. Van de 122 gevangenen zijn er 32 niet van Bonaire afkomstig. Ook andere eilanden in het Caribisch deel van Nederland kampen met een cellentekort. Op Sint Maarten lopen daarom ruim 200 veroordeelden vrij rond... In Duitsland is een bus met Nederlandse senioren van de weg geraakt. Zes mensen raakten gewond, onder wie de buschauffeur. Volgens hulpdiensten raakte de bus waarschijnlijk van de weg... omdat de chauffeur onwel was geworden. Het voertuig botste tegen twee bomen voordat het tot stilstand kwam. Zangeres Emma Heesters is in remissie. Tijdens een optreden in Amsterdam afgelopen avond hield ze een bord omhoog met de tekst Ik ben beter. Vorig jaar werd bekend dat Heesters baarmoederhalskanker had. Later bleek dat het was uitgezaaid. Ze ging onder meer chemotherapie en werd geopereerd. Het weer, vandaag veel zon, in het oosten kans op wat bewolking en af en toe een bui. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat nog steeds 10 minuten in de file voor knooppunt Burgerveen.